studenten aanvullende masterclasses volgen om een extra certificaat te verdienen. Windesheim heeft inmiddels twee opleidingsmanagers vervangen. Het weer vannacht bewolkt, maar droog. De zuidwestenwind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig boven land en hard aan zee. Het wordt niet kouder dan een graad of 6.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 In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een filmpje op internet van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Op de video is te zien hoe vier militairen urineren over drie dode Taliban-strijders. Ondertussen maken de mariniers spottende opmerkingen. Volgens een bijschrift waren de vier leden van een team sluipschutters dat vorig jaar actief was in Afghanistan. Ze zouden in september zijn teruggekeerd naar de VS. Hun identiteit is nog niet achterhaald. Evenmin is duidelijk wie het filmpje heeft gemaakt en wie het op internet heeft gepost. Het Amerikaanse leger heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. In een eerste verklaring van het leger staat dat de gebeurtenissen niet stroken met de geldende normen in het korps. In Mexico zijn in de afgelopen jaren bijna 50.000 mensen omgekomen door drugsgeweld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Mexicaanse regering. Vorig jaar zijn naar schatting ruim 16.000 mensen omgekomen. Dat is opnieuw meer dan in het jaar ervoor. Wel zegt de regering dat het jaarlijkse dodental aan het stabiliseren is. President Calderón bond in 2006 de strijd aan met de drugskartels in Mexico. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot de arrestatie van een aantal drugsbazen maar het veroorzaakte ook een explosie van geweld. In Pakistan zijn 14 militairen in een hinderlaag gedood. Dat gebeurde in de provincie Balochistan, een van de armste provincies van het land. Het konvooi van de militairen werd eerst geraakt door mortiergranaten en daarna openden de militanten het vuur. Wie er achter de aanslag zit is nog onduidelijk. In Balochistan zijn steeds meer...